Gert met het NOS Journaal. Van de twee trein gegeven. Ze hebben de fout in hun administratie hersteld... en mogen daarom weer dieren aan en afvoeren, zegt minister Schouten. In januari bleek dat er ongebruikelijk veel vaarsen stonden geregistreerd. Dat zijn runderen die nog niet hebben gekalfd en dus geen melk geven. Ze tellen maar voor de helft mee bij de regels voor fosfaatreductie. Vanwege het opvallend hoge aantal waren vermoedens van fraude. De Deense uitvinder Peter Madsen blijft ontkennen dat hij de Zweedse journaliste Kim Wall aan boord van zijn zelfgebouwde onderzeeër heeft vermoord. Ook spreekt hij tegen dat hij de vrouw heeft gemarteld, zegt zijn advocaat. Madsen geeft wel toe dat hij haar lichaam in stukken heeft gezaagd. Wal ging in augustus vorig jaar met Madsen mee in de onderzeeër om een reportage over hem te maken. maar een week later werden stoffelijke resten van haar gevonden in het water ten zuiden van Kopenhagen. Minister Hoekstra van Financiën is niet te spreken over de in zijn ogen buitensporige loonsverhoging van topman Hamers van ING. De bank gaat Hamers 3 miljoen euro per jaar betalen. Dat is een loonsverhoging van 50 procent. Kamerleden zijn verontwaardigd. D66 wil dat de top van de bank uitleg kon geven. ING kreeg in 2008 10 miljard euro staatssteun. Een jongen van 14 die vorig jaar zijn ouders doodstak in het Friese dorp Katlijk, heeft 12 maanden jeugddetentie en jeugd-TBS gekregen. Dat is de maximale straf die een rechter kan opleggen aan een 14-jarige... en het was ook de eis van het OM. De jongen bekende in september dat hij zijn ouders had omgebracht met een mes. Het gezin uit het Friese dorp was niet in beeld bij jeugdzorg of andere instanties. Het weer in het oosten nog zon, vanuit het westen gaat het regenen. In de loop van de middag klaart het weer op... Dan kan ook de zon doorbreken. In het noorden kunnen er tot in de avond buien blijven vallen.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 Dus eh, dat, dat soort herrie, dat krijgen ze er gratis bij vandaag. Matchbox vierde jaargang, aflevering 225. We zijn te beluisteren via de kabel op 104.5, in de ether op 106.9 en als je wilt kijken en luisteren, tik je op het internet even in zfm-live. En mijn naam is Bart van der Meer. Veel plezier het komende eerste uur. We beginnen met The Beatles en daarna U2. was dit Pride in the Name of Love van U2. En we begonnen natuurlijk met I'm Down van de Beatles. En dat was een B-kantje. <laughs> Ja, kun je nagaan. Een bekantje van de single Help uit 1965. De gewoonte is om het derde nummer dus wat rustiger aan te doen. En daar blijven we bij. Eh, dat nummer komt van Dan Vogelberg. Nou ken ik twee nummers van Dan. Ik ben niet zo helemaal into zijn, eh, zijn carrière, zeg maar. Eh, ik ken twee, twee nummers van hem. De eerste is eh, Netherlands. En ik moet zeggen, die komt niet in mijn top 2000 terecht.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 I'll be in love with you. Then there've been stars up in the heavens. I've been in love with you. I am in love with you. Dan Vogelberg van het album Phoenix was dit het nummer Longer. En dat is een eh, fantastisch mooi nummer. Dat staat dus duidelijk wel in mijn top 2000. We zijn toe aan de UK Top 40 van 50 jaar geleden... van uh, eh, 8 maart 1968. Drie nieuwe binnenkomers en de eerste staat op 40. Komt van Traffic. No face, no name, no number. I'm looking for a girl who has no face. She has no name or number, and so. so try Face, No Name, No Number. Dit was Traffic en die kwamen binnen op nummer 40. Aan het einde van ZFM Lunch uh, draaide Ruud... Do You Know The Way To San Jose van Frankie Goes To Hollywood. En we waren het erover eens, dat hoorde niet bij die groep. Het volgende nummer wat we gaan draaien komt binnen op nummer 33. En dat hoort ook niet bij Jeff Beck. Love is Blue. het zal wel een financiële achtergrond hebben gehad... dat Jeff Beck dit nummer heeft opgenomen. Love is Blue. En het kwam weer op nummer 33. De volgende nieuwe binnenkomer is tegen tevens de hoogste nieuwe binnenkomer. Ergo Conclusio. Eh, topper, eh, klop, eh, klapper, van, topper van de week. Tjonge, jonge, jonge. Klapper van de week. De klapper van de week. week, de week. What's another heart to you? You've broken quite a few. And what's another hero there? Not enough to make you care. Yes, you had your fun. I've lost again, and you have won. No. hey En klapper van den week, en dat was de Dave Clark 5 met No One Can Break a Heart Like You. En die kwam binnen op nummer 29. Eh, tijd voor een eh, nummer van eh, de Sailor. Dat heet Blue Desert. 1975. De groep eh, Sailor met Blue Desert. Het volgende nummer komt uit 1971 en werd onder andere al opgenomen door Delaney en Bonnie en door Bette Midler en ook door de Mad Dogs and Englishmen, de band van Joe Cocker. Maar wij gaan een andere uitvoering draaien, namelijk die van de Carpenters. Hier is Superstar. Karen en Richard. Oh, pardon, neem ik kwalijk. Dat was nog niet helemaal de bedoeling. We zijn toe aan de tip van Willem. En daar hoeven we helemaal niet zoveel over te vertellen. Het komt namelijk van het trio Crosby, Stills en Nash. Een fenomeen, dat trio. Het komt van het album Daylight Again uit 1982. En het nummer heet Southern Cross. trades on the outside and the downhill run to Papa Ete. Off the wind on this heading lie the Marquesas. You got 80 feet of a water line, nicely making way in a noisy bar. time. Crosby, Stills en Nash. En eh, Southern Cross. En het bijzondere is dat David Crosby eh, op dit eh, nummer niet te horen is. Want hij kwam pas bij de band toen de plaat eigenlijk al uit was. Dus het waren alleen Stills en Nash op dit nummer. Geschreven door Stephen Stills en Rick en Michael Curtis. we gaan luisteren naar Eric Clapton van het album Reptile... En daar doen aan mee onder andere Billy Preston en The Impressions. Geproduceerd door Simon Climie. Got You On My Mind. was dit Eric Clapton en Got You On My Mind. En het album dat eh, komt uit 19, pardon, 2001. Ehm, we gaan even wat bijzonders doen. Op 28 februari van dit jaar, ruim een week geleden... toen werd Nore Hanny geboren. Nore Hanny is een dochter van eh, Mandy van der Veen en Sven Veenstra. Nore is eh, uit het Grieks en dat betekent licht of zonnestraal... Volkomen terecht natuurlijk. En dat maakte niet alleen van Bendy en Sven voor het eerst ouders... maar Sandra en Siebrand van der Veen maakten dat uh, grootouders. Mijn zuster en zwager werden overgrootouders. En ik werd en passant ook nog even oudoom.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 Dat was Marco met uh, Dochters. We gaan luisteren naar Holland Dozier, Dozier Holland compositie. wordt gespeeld en gezongen, althans gezongen eigenlijk wel... door de Four Tops. I Can't Help Myself. Dozier Holland compositie. En dat was eh, de Four Tops met I Can't Help Myself, Sugar Pie, Honey Bunch. Een top 100 hit uit 1963. Hier is Didi Sharp. En eh, wat gaat ze ook weer zingen? Do the Bird! en een top 100 hit van Didi Sharp en Do The Bird. Ik zat in 1968, het was nog zwart-wit televisie... te kijken naar een programma van de VARA... en dat was een half uur muziek van Melanie, nog nooit van gehoord. Eh, ze zong alleen maar nummers voor haar debuutalbum Born To Be. En ik was meteen verkocht. En dit was een van de mooiere nummers van het hele album... Mr. Tambourine Man. a song for me. I'm not sleepy, and there ain't no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come magic swirling ship. All my senses have been stripped, and my hands can feel to grip, and my toes too numb to step. Waiting only for my booty to be one. to fade into my own parade. Cast your dancing spell my way. I promise I'll go under it. Hey. Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and nobody cares where I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following. The smoke rings of my mind through the foggy ruins of time, down past the frightened leaves and the lifeless frozen trees, way down to the windy beach, far from the twisted reach of crazy sorrow. I wanna dance a diamond sky with one hand waving free, silhouetted by the sea, with all memory and fate driven deep beneath the waves. Please let me forget about today until tomorrow. Mr. Tambourine Man play a song for me. I'm not sleepy, and nobody knows where I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following Als je nog eens een keer in de gelegenheid komt, zou ik eh, het, het eh, album Born to Be eens even oproepen.